zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. En hits. Langstraat. Langstraat. FM. Zaterdagavond tussen 5 en 7. Dit is hem, de Funky, op deze 21 maart 2020. We beginnen met Wendy en Lisa. the likes of them, um, Funk Night. You My Baby. Je hoorde de LP-versie daarvan. 7,5 over 5. En dit is langs Radewijn Funk Night. En dit zijn die goede oude OJ's. up. Cause gave me 50 cent and stuff, told me you know, get out. I didn't know it was a deal. I told her, hey, hey. The girl, she called me the other day. I didn't know what to do. I give me a dime. Hey, hey man, give me a nickel. She said, hey, wait a minute. Here he goes. Again. He goes. Wobbly, wobbly, wobbly, wobbly. we op was af uit 1987. bijna kwart over vijf. Zaterdagavond, de funky en dit, dit is een souvenir Dayton. Nobody else. To Nobody Else, 1985. Kom uit Dayton en je kent ze natuurlijk ook wel van uh, The Sound of Music. Daar ken je ze beter van, denk ik. Langs hadden we een Funk Night hier is Nicky Cable. Sometimes, baby, I just can't get close to you. It Up. En die andere maxi-single uit het jaar 1985 was natuurlijk Race the Roof. En dit is een LP-track van Angela Bofill. van 1984. Komt van LP Love Me For Today. Can't Slow Down, dat is daar de, de hit van. En hierna hoor je SPK en Junk Funk. Love Me For Today. Duidelijk in het eerste uur hoor je naar nou Billy en Baby Gap, James Taylor, Philip Bailey, Dynasty met een souvenir en Gladys Knight en de Pips. In dit eerste uur dus. En dit komt uit Australië. SPK. Junk Funk. 3 over half 6 luistert naar de Funky, zoals iedere zaterdagavond tussen 5 en 7. girls. The girl got the hips. I like oh. a battleship. oh, where the phone calls, I know, I know. Oh, I hit me. I pat me on my back and give me a heart attack. Oh, girl, the way you move your hips, you make me lick my lips creature for every room, and there's a room <laughs> where you groove me, baby? Or where you move me? Don't you I turn her on. I let her body hot. I let her turn you on. I with her vicious charms. The girl is reprogrammable, and she will hurt you so. She know where to go where the fog is coming down, going round. Oh. Hey Julio, are you jamming on the stereo? They call me Baby Gap. I'm jamming like that. Well, the girl got this kind of system that creeps inside your soul, make you wanna go sir, no, where you be? Or do you wanna get funny like me? Cause I'm jamming on the phone, and I make you shake your rump. Are we standing on the phone? Oh, I say ho, get up, and let your body rock. I am rocking down on the sound get on down, or get off. Oh, this is a real funk, baby, we not messing around. Cause the funk is everywhere. Oh. Ze komen uit de Gap Band, Bibby, Billy en Baby Gap. We Programmable was dat uit de playlist. En dit, dit is heerlijk. Deze man allemaal gemaakt heeft James Taylor. This Girl 1984. Arts, Earth, Wind and Fire natuurlijk. Net als Morris White. Je kent ze nog wel. Ehm, Langstraat, Langstraat FM Funk Night. Moet ik die F. Dit is een souvenir 1981 Dynasty Love in the Fast Lane. Je nou hier nog Gladys Knight en de Pips, de Pips Striven. Kom op jongen, nieuwe kunstgebied moet er komen. Maar ja, zelfs bij de tandarts kun je nu niet terecht met dat eh, corona gedoe. Dus jullie zullen het nog even met deze sound moeten doen. <laughs> En eh, nou ja, dan gaan we naar het nieuws toe. En na het nieuws beginnen we deel 2 van aflevering 123 met Curtis Blow. Tough, funky dus. beatbox noemen ze dat. <laughs> Maar dan geen human beatbox, maar gewoon een drumstel. Drumcomputer uit de jaren 80. En dit, dit zijn Gladys Knight en de Bips. Strive In komt uit 1985. En hierna hoor je nieuws. Gevolgd door deel 2 van aflevering 123. Wel over langs de hem. Funk Knight. Tot zo! uw duur betaald reclamebudget hupsakee de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Jarko Meurs met het Radio Nieuws. Toenahan Hankuzu van DENK stopt als partijleider en is ook niet beschikbaar als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Dat heeft hij bekendgemaakt op Facebook. Wel blijft hij voor zijn partij lid van de Tweede Kamer. Farid Azarkan wordt de nieuwe fractievoorzitter. Bij de verkiezingen in maart volgend jaar stapt Kuzu helemaal uit de politiek. Het kost hem te veel energie en de impact op zijn persoonlijke leven is te groot. Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité zegt absoluut niet van plan te zijn de Spelen van komende zomer af te blazen. Dan vernietigen we de droom van 11.000 atleten, aldus Bach. Vanwege alle coronamaatregelen kunnen veel sporters zich nauwelijks voorbereiden. Een groot aantal nationale sportbonden heeft daarom gepleit voor uitstel. Maar volgens de IOC-voorzitter is dat bij een omvangrijk evenement als de Olympische Spelen niet zomaar te doen. De zomerspelen in Tokio staan gepland van 24 juli tot en met 9 augustus. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen uitstel van betaling van pensioenpremies krijgen. Dat is de Stichting van de Arbeid overeengekomen met de pensioenfondsen en verzekeraars. De pensioenpremie is voor werkgevers meestal een grote kostenpost. Vaak gaat het om 20 tot 25 procent van wat een werknemer verdient. De opbouw van de pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door. En de 117 Indiërs die vastzitten op Schiphol omdat een vliegtuig van de KLM vanwege het inreisverbod geen toestemming kreeg om te landen in Delhi, verblijven nog steeds in een transitruimte op het vliegveld. De Indiase ambassadeur en de Nederlandse autoriteiten proberen alsnog een vlucht te regelen voor de groep. De Indiërs komen uit Canada en de VS en reisden gisteren via ons land naar huis. Omdat ook Nederland een inreisverbod heeft, mag de groep niet langs de paspoortcontrole. Tot slot nog het weer. Op de meeste plaatsen is het helder. In de loop van de avond daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt en vannacht enkele graden onder nul. En tot zover het radio nieuws. Hoe zorg je dat het coronavirus zich niet zo snel verspreidt? Was regelmatig je handen met water en zeep. Geef elkaar geen hand. Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik weggooit. Meer weten? Ga naar www.rivm.nl/slash coronavirus. Funk Night. Living on the uptown side of job, hustling the to stay alive. Looking for a ten and to give you five. Well, it's tough. You talk to the boss, the boss is gruff. You ask for a raise and they call you bluff. You may get some, but it's never enough, cause it's tough. Strong, like a magnet force. Rough, like a new divorce. Me, like a three time loser. Bad, like an LA cruiser. Down, like a limousine. Blind, like a submarine. Hard, like cold concrete. Tough, that's the rhythm of the beat. you look for work. You don't wanna be some welfare jerk, but I wonder how you get to be Captain Kirk. It's tough. Now Kirk has a ship called the Enterprise. He cuts the aliens down to size, but I wonder what they do with the uptown guys. They're tough. Tough. Try to get some cash when you're looking for a raise and they give you trash. Rough. When you got it like that and your woman's running around with a baseball bat. Hard. Try to play it cool when the girls all know you're an out of work fool. How it seems to be, wish I had somebody looking out for me. find a lover if you dare. Even if you do, she just won't care. Well, no one ever said that life is fair, cause it's tough. Saw a fine young lady the other day. I started my rap, I had a lot to say, but she said she was going with the CPA. Now it's tough. Strong, like a superhero. Rough, like a bank book zero. Mean, like the Oakland Raiders. Bad, like the King Crusaders. Down, like a home run ball. Blind like an umpire's call. Hard, like a cruise to sea. Tough, that's the rhythm of the beat. I a coupe, the bill, or a Jaguar. But you didn't make enough for a good cigar, cause it's tough. So you went to the bank to try to get a loan, but the guy behind the desk had a heart of stone. He said you don't need a card, use a telephone. It's tough. Tough. It's a way of life. Lost your job, your money, but not your wife. Rough. Get in the black. Uncle Sam's in your pocket and your woman's on your back. Ha! That's the deal. Had to get a loan just to buy a meal. Tough. That's how it goes. When it's getting better, nobody knows. Curtis Flow en Tough uit de playlist. Uur 2 nu van Langs de Funk Night. L is for Love. Daar ken je ze ook al van, denk ik. Elfie Silas is het. 1984. That's Luke. Uiteraard hoor je de Gunchback Boogie Band met Fun Maxi. Why don't you just sit down for just a moment? Give me the chance to say then I'm the one. Yeah. If you want some fun. Band. Zeer zeldzaam werk dit. Het was fun met dubbel en achteraan. Langs gaat er zijn Funk tot 7 uur nog met dadelijk Rolls Royce, Feel, Shango, Indie, Julian Company, Woodini, Lime, Ready for the World met een souvenir en Patrice Russian. En na het nieuws van 7 uur dan hoor je Peter Sterrenburg. Die Peters platen natuurlijk. En deze herken je vast wel. Apollonia 6. Onder de vleugels van Prince. Dit is Sex Shooter. You shoes get off I'm your bond ready to explode. I need you to get me off in your slave to anything I'm told. I'm a sex shooter, shooting love in your heart. Dance Me uit 1982. Vijf voor half zeven precies. En we gaan terug naar de playlist met deze van Feel. Got to have your loving. En dan hoor je een heel merkwaardig eh, werkje van Shango. Let's party down bij the Funky. Langs hadden hem Night tot zeven uur vanavond. die Down. De plaat die 12 eh, minuten lang duurt. Wij draaien er zo'n 5 minuten van, dus <laughs> meer dan genoeg. Nou, niet meer dan genoeg. Ik zou hem liever helemaal draaien, maar ja, vooruit. Daar hebben we de tijd gewoon niet voor. Even iets heel anders. Morgen zenden we voor de kerkgangers in de regio een live kerkdienst uit vanuit, eh, vanuit Kaatsheuvel. En dat begint om half tien. Dadelijk meer erover. Belgisch bloed in bij deze, bij deze club Indeep. Die je ook al kent van Last Night, a DJ Saved My Life. If You Want It Is It. Nou, zoals ik al zei, morgen zenden we voor de kerkgangers in de regio een live kerkdienst uit vanuit Kaatsheuvel. Om half tien via Langstraat TV. En als het succesvol is, dan doen we dit wekelijks. Dus eh, inschakelen morgen dus. En ja, we gaan natuurlijk meer eh, aandacht besteden nog... Eh, aan mensen die het eh, ja, verdiend hebben, hulpverleners en zo in de regio, mensen in de zorg. Gaan we een klein beetje in het zonnetje zetten de komende tijd. En dat zal vooral in het programma van Erik Dankers in Langstraat Lang Uit. Iedere werkdag te ontvangen tussen 10 en 12 op deze zender. Daar zal dat eh, vooral in eh, gebeuren, maar natuurlijk ook op tv en in de andere programma's van Langstraat FM. Het is een souvenir van Julia van Company. Breaking Down. Heerlijke jazzfunk. Komt uit 1983. Hey, baby, what you doing tonight? I got something to make you feel alright. doctor, quick, man. She's having an attack. She said rap attack, man, not heart attack. <laughs> oh, you mean she's all right then, right? Of course, man. You never heard of a Mr. Magic rap attack? Where's this guy from? Oh, I heard of a heart attack or a big rap attack, but what's a rap attack? Come here, man. I see I'm gonna to explain it to you like this. See, a rap attack means DJs jamming in the street, MCs rapping to the beat. The people downstairs say they can't sleep, cause the people upstairs are stomping their feet. It's not like they're starting to riot, they'll call the cops, we want some quiet. There's no need for them to get excited, they're just mad because they're not invited. just a logic sprite. See, now I understand what a rap attack is. Well, it's about time. all you had to do was explain it to me. But let me ask you a question. How long have they been rocking like this? Well, rapping's always been around. Well, it's just that. It's big time now. Every neighborhood had its own crew. They meant you against me. And me against you. They were jamming every weekend at the neighborhood center. And charge a small price for the crowds to enter. The parties would be packed inside and out. To see who was best at rocking the house. Just a logic. Saddam Funk Night is het, nog een kwartier lang. Daarna hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Hier op Langs Wem, waar we je natuurlijk altijd op de hoogte houden van het, van het nieuws natuurlijk. En ook over de informatie wat betreft coronavirus. Daar hoor je meestal door de week erg veel eh, van eh, in het programma tussen 10 en 12. Van Erik Dankers. Just like in the movie. een heerlijke plaats. En wat een heerlijk duo. Broer en zus van de, eh, deze formatie Lime. Komen uit eh, Quebec, Montreal, in Canada dus. Ligt dat. En ze hebben heerlijke disco-hitjes, gescoord. Langs hadden we een funk te zitten. En hier is Ready for the World. Met een souvenir uit 1985. Oh, Sheila. Daarna hoor je Patrick Russian en Get Off. Daar besluiten we langzaam op hun Funk voor deze week mee. En na zo uur hoor je Peter Sterrenburg. Like I always say, it's good for the geese. it's always good for the gander. Irish oh, sailor. sugar. Where you been hanging out with your male friends? Listen, somebody's gonna hurt you the way you love to keep hurting me. And we'll sing, oh, oh Sheila, let me love you till the morning comes. Sing song, oh, oh Sheila, you know I want to be the only one understand that I want to be the only man. But it seems though getting too hard, and I think i to have my own fun. Oh, baby, plain to see that you're qualified to your needs. You think you're pulling over on me, well, honey, baby, just wait and see, and we'll see. Oh. lying, always saying, always always saying, always always saying. Oh sailor, oh sailor, oh sailor, oh sailor, oh sailor. Oh, sailor. Nou ja, het is de maxi-versie, dat hoor je zo wel. Ik had toch een klein beetje een eind eh, aan draaien aan deze plaat dan. Ready for the World Souvenir 1985. Hier bij de Funky, de laatste is van Petrus Russian en Get Off 1984 en uit de playlist. Dadelijk na 7 uur, ik had het al gezegd, hoor je Peter Sterrenburg ook live vanuit deze studio met Peters Platenparade. Morgen voor degenen die uh, eh, eigenlijk normaal naar de kerk gaan, maar dat nu niet kunnen vanwege het coronavirus, zenden wij vanuit de kerk in Kaatsheuvel de dienst van half tien live uit op Langstraat TV. Voilà. Mij hoor je als het goed is volgende week weer om 7 uur hier.